een Klomp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse landen naar de VS konden reizen... maar een rechtbank in Seattle zette daar gisteren een streep door. Het Witte Huis zei toen al dat het besluit zal worden aangevochten... en dat is nu dus officieel gebeurd. Trump zei tegen de pers dat hij de zaak zal winnen... voor de veiligheid van Amerika. De man die eergisteren militairen bij het Louvre aanviel... en daarna werd neergeschoten, kan worden ondervraagd. Volgens het OM in Parijs is hij daar fit genoeg voor... De Egyptenaar van 29 viel bij de ingang van het museum militairen aan met een kapmes, terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. Hij werd daarna beschoten en onder meer in zijn buik geraakt. Volgens artsen is de man niet meer in levensgevaar. Fotografe Chidem Yüksel heeft de Zilveren Camera 2016 gewonnen. Ze krijgt de belangrijkste prijs voor fotojournalisten... voor haar reportage over Syrische kinderen. De 26-jarige maakt maakte foto's van vluchtelingen in Turkije. Te zien zijn kinderen die werken in kleding- en schoenenfabrieken. Volgens de jury van de Zilveren Camera worden consumenten door de foto's met de neus op de feiten gedrukt. Niet alleen het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm. Ook het noorden van Spanje kan met noodweer. In Galicië zijn bomen omgevallen en zitten mensen zonder stroom. Een deel van het dak van voetbalclub Celta de Vigo is losgeraakt... en daardoor kan de wedstrijd tegen Real Madrid vandaag niet doorgaan. In Frankrijk veroorzaakte de storm gisteren veel schade. Het weer, is bewolkt met wat motregen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden.